Dik Hark met het NOS-journaal. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben rond aanvallen uitgevoerd op het commandocentrum van kolonel Gaddafi in Tripoli. Dat melden opstandelingen in de Libische hoofdstad die in de buurt zijn van Gaddafi's bolwerk. Of de Libische leider daar nog is, is onduidelijk. Ooggetuigen zouden gisterochtend panzerwagens hebben gezien die vertrokken uit het commandocentrum van Gaddafi. Mogelijk is hij naar het zuiden van Libië vertrokken om van daaruit de strijd voor te zetten. In de stad Sirte hebben Gaddafi-getrouwe troepen vanavond drie skutraketten afgevoerd. Volgens de NAVO werden de raketten vanuit Sirte richting Misrata geschoten. Ze zijn vermoedelijk in zee of in een woestijn geland. Sirte is Gaddafi's geboorteplaats en Misrata is al maanden een bolwerk van de opstandelingen. De Libiër die in Schotland gevangen heeft gezeten voor het opblazen van een Amerikaans vliegtuig boven Lockerbie moet weer worden vastgezet. Politici in de VS hebben dat gevraagd aan de Libische overgangsraad. Bij de bomaanslag boven Lockerbie kwamen in 1988 270 mensen om het leven. De Libiër Abdel El Magrahi werd in 2001 veroordeeld tot levenslang. In 2009 besloot de Schotse regering hem vrij te laten omdat hij kanker zou hebben en snel zou sterven. In Libië werd El Magrahi als een held ontvangen en onlangs zat hij nog bij een evenement op de eerste rij met kolonel Gaddafi. Twee Amerikaanse senatoren hebben de overgangsraad nu gevraagd hem weer vast te zetten. De Verenigde Staten maken zich op voor de komst van de orkaan Irene. De Amerikaanse Weerkundige Dienst verwacht dat Irene de komende dagen het zuidoosten van de VS bereikt. Vooral in de staten Florida, Noord- en South Carolina worden voorbereidingen getroffen. Momenteel trekt Irene langs de Dominicaanse Republiek en Haiti. De afgelopen dag trok de orkaan over Puerto Rico. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn overstromingen en veel bomen zijn ontworteld. Ruim een miljoen mensen op het Caribische eiland zitten zonder stroom. Het weer nog bewolkt en hier en daar regen. Overdag wordt het met 25 graden drukkend warm.